Jeroen van Kam met het NRS Journaal. De werkzaamheden aan de Oorbrug over de snelweg A1 bij Muidenberg lopen uit. Daardoor kunnen niet alle rijstroken richting Amsterdam morgenochtend op tijd weer open zijn. Dat meldt Rijkswaterstaat. Automobilisten moeten rekening houden met files en extra reistijd. Wanneer alle rijstroken op de A1 richting Amsterdam wel open gaan... is afhankelijk van het verloop van de werkzaamheden. Automobilisten kunnen morgenochtend vanaf 5 uur wel over de A1 richting Amersfoort. De Nederlandse deelnemers aan de Olympische Spelen in Brazilië hebben 19 medailles in de wacht gesleept. Bokser Noeska Fontijn pakte vanavond de laatste zilveren medaille in gevecht met de Amerikaanse Clarissa Shields. Nederland keert naar huis terug met 8 gouden, 7 zilveren en 4 bronzen plakken. Vier jaar geleden behaalde de Oranje Ploeg in Londen 20 medailles. Nederland eindigt net buiten de top 10 in de medaillespiegel. Koning Willem-Alexander kijkt met een voldaan gevoel terug op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro. Trots op al onze Olympiërs, twittert Koning Willem-Alexander en koningin Maxima ontvangen woensdag de Nederlandse medaillewinnaars op noord Noordeinde. Daarvoor vindt een huldiging plaats in de Haagse Ridderzaal in aanwezigheid van premier Rutte en minister Schippers van Sport. De politie in Harlingen heeft de schipper aangehouden van de boot... waarop drie mensen om het leven kwamen bij een mastbreuk. 51-jarige man uit Stiens wordt als eigenaar verantwoordelijk gehouden. Op de zeilboot brak de voorste mast af. De twee masten voeren op dat moment net buiten de haven van Harlingen. De mast belandde bovenop drie opvarenden die op slag dood waren. Het gaat om mannen van 19, 43 en 48 jaar. De boot was gehuurd door een familie uit Duitsland. De Onderzoeksraad voor Veiligheid is een onderzoek begonnen... naar het ongeluk in Harlingen. Het weer vannacht opnieuw bewolkt met hier en daar wat lichte regen. Het is een graad of 15. Morgen is het ook nog wisselvallig en wordt het een graad of 21. In de dagen daarna blijft het droog en schijnt de zon volop. Dinsdag wordt het 23 tot 28 graden. De dagen daarna kan de temperatuur plaatselijk oplopen tot 30 graden.